Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De koopkracht ligt dit voor veel huishoudens 1 of 2 procent lager. Dat zegt het NIBUD, het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting. De daling valt tegen. Dat komt onder meer doordat de zorgpremies sterker zijn gestegen dan verwacht. Sommige groepen gaan er nog extra op achteruit. Kinderopvang is duurder geworden. En 57-plussers krijgen geen extra arbeidskorting meer. De gemeente Apeldoorn heeft mogelijk 200 miljoen euro verloren door fouten bij de aankoop van bouwgrond. Volgens een enquêtecommissie ging het college van BMW maar door met het aankopen van grond, terwijl die door de crisis nu onverkoopbaar is. Waarschuwingen van ambtenaren werden in de wind geslagen en de gemeenteraad is onjuist geïnformeerd, zegt de enquêtecommissie. Apeldoorn staat inmiddels onder curatelen. De verpleging en verzorging van ouderen en zieken gaat in 2030 zo'n 25 miljard euro per jaar kosten. Dat is ruim twee keer zoveel als nu, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het gebruik van verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg groeit ruim een procent per jaar, maar de kosten stijgen veel sneller, ruim 4 procent per jaar. Het KLPD heeft gisteravond bij Nieuw-Vennep in een uur tijd 15 automobilisten bekeurd voor het negeren van een rood kruis boven de weg. Volgens de politie hebben ze het verkeer in gevaar gebracht. Er stond een vrachtwagen met pech die weggesleept moest worden. De boete voor het negeren van een rood kruis is 220 euro. In Koevoorde hebben 40 mensen vannacht korte tijd hun huis verlaten vanwege stankoverlast. De penetrante geur kwam van een biovergistingsinstallatie in de buurt, die met een storing kampte. Sommige mensen klaagden over hoofdpijn en misselijkheid, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het weer, afwisselend opklaringen en buien met kans op hagel, natte sneeuw en onweer.